Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Landen die de terreurgroep IS willen bestrijden... moeten voorkomen dat er jihadstrijders blijven afreizen naar het Midden-Oosten. Dat zei de Franse minister Fabius na afloop van een conferentie in Parijs. De 30 landen die daar waren, waaronder Nederland... hebben beloofd dat ze doorgaan met de strijd tegen IS... zowel politiek als militair. Het RIVM mag medicijnen tegen ebola kopen die nog niet in Nederland zijn toegelaten. Dat heeft minister Schippers besloten vanwege de mogelijke besmetting van twee Nederlandse artsen die gisteren terugkwamen uit Sierra Leone. Als ze inderdaad ziek worden komen de medicijnen beschikbaar. Dat zou ook gelden voor het middel ZMAP waarvan onlangs werd gezegd dat het op was. De Tweede Kamer vindt dat moslims met jihadistische sympathieën geen cursussen meer mogen geven aan kinderen. Bestuurders van stichtingen die bijvoorbeeld islamcursussen geven in buurthuizen moeten beter worden gescreend, vindt de meerderheid. Zaterdag schreef NRC Handelsblad dat extremisten als Jermaine W. en Abu Hafs betrokken zijn bij zulke stichtingen. Het Openbaar Ministerie is een nieuw onderzoek begonnen naar Willem Holleder. Hij wordt ervan verdacht dat hij de opdrachtgever is van de liquidaties van Cor van Hout, Kees Houtman en Thomas van der Bijl. De aanleiding voor het nieuwe onderzoek zijn verklaringen van kroongetuige Fred R., die zelf voor zijn rol bij liquidaties is veroordeeld tot 30 jaar cel. Een Nederlander zit mogelijk al jaren onterecht vast in een Spaanse cel. Dat meldt de Spaanse krant El País. Het is Romano van der Dussen, die in 2005 werd veroordeeld tot 15 jaar cel voor een aantal gewelddadige verkrachtingen. DNA dat op het lichaam van een van de slachtoffers is gevonden is mogelijk van een Britse man. Een Spaanse onderzoeksrechter gaat zich nu opnieuw over de zaak buigen. Het weer, in het westen en zuiden zonnig en droog. In het noordoosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw geregeld zon, maar de kans op een bui neemt toe. Vooral in het midden en noorden. En het wordt 21 tot 24 graden. Woensdag en donderdag mooi nazomerweer. Met temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB de Randstad staan er files op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 3 kilometer. A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Knopendel 3. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Dordrecht 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 4. Richting Hoek van Holland bij Moordrecht 2 en bij Rotterdam Centrum nog eens 4 kilometer.